om de ziekenhuisrekening van zijn vader mee te betalen. Alleen banken in Libanon mogen mensen niet zoveel geld meegeven omdat het land in een crisis zit. De man dreigt het gebouw in brand te steken, zegt deze verslaggever van Al Jazeera. is threatening to uh, set fire to the whole establishment. What we understand from people who are talking to him because a negotiator on behalf of the government is now inside trying to negotiate with the uh, armed men to lay down his weapons. De politie probeert dus met de man te onderhandelen. Een jongen van 18 die gisteren werd opgepakt op het vliegveld van Rotterdam... staat vanaf nu op de zwarte lijst van Transavia. Vlak voor vertrek airdropte hij een foto van een vliegtuigcrash naar andere passagiers. Volgens hem een grapje, maar de vliegtuigmaatschappij vindt dat hetzelfde als het doen van een bommelding. En dus mag hij vijf jaar niet meer met Transavia vliegen. In Balk in Friesland zijn een meisje en vrouw van 17 gewond geraakt bij een ontploffing op een boot. Er moest een traumahelikopter en meerdere brandweerwagens bijkomen, omdat de boot in brand vloog. Die is nu geblust en de politie onderzoekt hoe de explosie kon gebeuren. En de zangeres van deze band moet over een paar weken iets heel anders zingen. Jansen van de Finse metalband Nightwish... zal voor de start van de Formule 1 in Zandvoort het Wilhelmus zingen. Ze is daarmee de opvolgster van Davina Michel. Die deed het volkslied vorig jaar voor Max Verstappen en zijn collega's. En dan nog het weer.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 Come on. A la la la la long. la la. soul. ik dit niet eerder kunnen zien. Ik heb je zo hard nodig. Misschien ben jij wel niet wat ik verdien. Zou je willen horen? Elke zin die komt recht uit mijn hart.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 Voorman van den Oever zegt tegen het ANP dat dat gebeurt als blijk van goede wil naar het kabinet. Publieksvriendelijke acties gaan nog wel door. Volgens de Rabobank is het zeer onwaarschijnlijk dat boeren bij kwetsbare natuurgebieden nog een lening krijgen. Vanwege de stikstofdiscussie is de toekomst van die bedrijven onzeker, zegt de bank. Diereninspecteurs hebben vorige week in Purmerend meer dan 250 vogels gevonden in veel te krappe en vieze volières. De inspectie heeft de vogels meegenomen. Als ze weer gezond zijn, worden ze herplaatst.